Jan van der Putten met het NOS-journaal in klem door politiemensen. Aanleiding is de dood van de Arubaan Mitch Henriquez in Den Haag. Die overleed door zuurstoftekort nadat een agent hem in een nekklem hield bij zijn arrestatie. De nekklem, een greep om iemand in bedwang te houden, is omstreden. Bij de politie in New York is het gebruiken van verboden. De komende dag moeten de Grieken met meer gedetailleerde plannen komen voor de hervormingen die ze willen doorvoeren. De ECB wil afwachten hoe de kredietverstrekkers van de Griekse banken daarop reageren. En dan wordt opnieuw overwogen of de Grieken meer noodkrediet krijgen. De banken blijven dicht tot en met zondag, meldt de Griekse publieke omroep. De pinlimiet van 60 euro per dag blijft tot die tijd gehandhaafd. Oud-president Bill Clinton is zaterdag bij de herdenking van de massamoorden in Srebrenica. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Albright is erbij, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de moslimenclave Srebrenica in handen viel van de Bosnische Serviërs. 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van Nederlandse blauwhelmen. Namens Nederland is minister Koenders bij de herdenking. De Amerikaanse acteur Tom Selleck wordt beschuldigd van diefstal van water. Hij zou illegaal tankwagens vol water hebben afgetapt voor zijn boerderij. Selleck is vooral bekend van de tv-serie Magnum P.I. In de streek waar hij woont, in Californië, heerst al jaren grote droogte. Er gelden strenge regels voor bijvoorbeeld sproeien. Het waterschap huurde een privédetective in om bewijs tegen Selleck te verzamelen... en heeft nu aangifte tegen hem gedaan. Het weer nog vannacht een enkele bui, temperatuur een graad of 12. Overdag eerst buien, in de middag van het zuidwesten uit droog met geregeld zon en het wordt ongeveer 17 graden.